Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. We gaan meer militairen nodig hebben door klimaatverandering. Volgens de oude baas van de krijgsmacht moet het leger vaker ingezet worden vanwege extreem weer. In de missies waar ik bij betrokken ben geweest, in, in Oeruzkan bijvoorbeeld, zagen we hoe waterschaarste leidde tot spanningen waar de Taliban misbruik van maakte. En ook in Mali zagen we hoe de voedingsbodem onder de boeren en de herders werden weggeslagen door de droogtes. Eh, waardoor ze heel ontvankelijk werden voor extremistische organisaties. Dus het beïnvloedt onze veiligheidsomgeving nu al. En dat gaat alleen maar in hoog tempo toenemen. Gisteren verscheen een klimaatrapport. Daaruit blijkt dat de klimaatverandering sneller gaat dan voorspeld. Het aantal positieve coronatests is afgelopen week weer wat gedaald. De daling gaat wel iets minder hard dan de weken ervoor. Verslaggever Joost Gellevis heeft de cijfers ook bekeken. Ja, die enorme daling die we de afgelopen week hebben gehad... na die intense stijging naar Dansen met Jansen onder andere... Ja, die, die is helaas toch weer een beetje tot stilstand gekomen. Er zijn in zeven dagen tijd iets meer dan 18.000 besmettingen vastgesteld. In ziekenhuizen is het stabiel. Daar liggen nu 686 mensen met corona. TikTok is de meest gedownloade app van 2020. Een jaar eerder stond Facebook Messenger nog bovenaan het downloadlijstje. Die is nu gezakt naar plek 5 onder Insta, WhatsApp, Facebook en TikTok dus. En misschien wel de transfer van het jaar is rond. Lionel Messi maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Volgens deze voetbalkenner kunnen ze in Parijs hun geluk niet op. De beste voetballer, eh, zesvoudig winnaar van de Gouden Bal, viermaal winnaar van de Champions League. En dat zijn eh, getallen die het hele Franse voetbal niet bij elkaar heeft verdiend. Dus eh, hij wordt binnengehaald als het grote talent. en eigenlijk als een messias, dat past ook wel bij zijn naam, Messi. Messi kwam vanmiddag met zijn gezin aan op het vliegveld van Parijs... waar honderden fans hem stonden op te wachten. Volgens Franse media tekent de voetballer voor minstens twee jaar bij de club... en krijgt hij ongeveer 35 miljoen euro per jaar op zijn bankrekening gestort. Heb ik het weer nog? Het klaart op de meeste plekken op. Alleen in het zuidoosten nog kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12 vannacht. Morgen bijna overal droog en het wordt warmer 22 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen.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 De stemmen van de vier boys klinken nog steeds spatzuiver. Rock My Soul is een van de songs. Rock My Soul Jesus, Rock My Soul you rock my soul. When you shine your everlasting light inside, there ain't no single worry on my mind. And I feel your everlasting love in me. And I know you'll always be the only one I need. Rock my soul. Jesus, rock Just want not you rock my soul? Oh, you fill my heart with your joyful hope in every song I sing, in every single note, and your spirit's taken over me. I'm so thankful for your spirit and your energy. Rock my soul. Jesus, want you rock my soul? From my head to my toes, Jesus, want you rock my soul? Nogmaals, twee songs van het nieuwe album Front Porch Singing van The Oak Ridge Boys. Life is Beautiful en Love, Light and Healing staan scherp. so easily forgotten is the most important thing is that I love you. I do. And I want to spend my days and nights walking through this crazy world with you. Life is shining bright. So easily forgotten is the most important thing is that I love you. I do. And I want to spend my days and nights walking through this crazy world with you. Life is Oh. find the good.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 Frappant eigenlijk dat de Oak Boys terug zijn gekeerd naar waar ze ooit mee begonnen zijn. En dat is eh, gospel getint materiaal. Van het Texaanse trio de Flatlanders, bestaande uit Butch Hancock, Joe Eli en Jimmy Dale Gilmore, is het album Treasure of Love verschenen. Het is na twaalf jaar hun eerste album met nieuw materiaal. Sitting on Top of the World is de eerste single van het album. Dit is het favoriete album van de maand. she went over Silent Days is een mix tussen drama en vreugde en verschijnt 1 oktober. De eerste single Ride On Time ligt mooi in het verlengde van wat we gewoon zijn van Brandy Carlyle. En dat is pure klasse. Heet van de naald. Come back now, even if you call me You might be angry the room. week. Singer-songwriter uit Amerika, die in eerste instantie uitblinkt als sessiemuzikant bij onder andere Arita Franklin, Bob Dylan en Simon Garfunkel, maar vervolgens ook als songschrijver van zich laat horen. Als soloartiest doet Joe South het ook goed. Hij heeft onder meer een grote hit met Games People Play. Let's Rise is een nieuw en actueel nummer dat ik met jullie wil delen van Little Feet. Het is geschreven voorafgaand aan de Amerikaanse verkiezingen. De oproep om te gaan stemmen is duidelijk aanwezig. Daarna komt er een betere dag.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 Once More is een song uit haar beginperiode. Joint, een puntige jump blues, is een eerbetoon aan de blasters, met destijds Steve Berlin op saxofoon. Steve maakt nu al jaren deel uit van Los Lobos en zij vertolken deze song. Holland. Zeer verrassend is de nieuwe song You're Too Late for Being on Time van Antoinette and the Bluebirds. Marcel Kaptein, ooit zanger van Ten Sharp, zingt de hele dag en ziet muziek als zijn levensbron. Muziek is voor mij de manier om gelukkig te zijn en bovendien kan ik niets anders. Wild Wild West is een van zijn nieuwste songs. of dreams Oh, wild, wild west Where are you now? Oh, wild, wild west Where are you now? In the heat of the summertime friends, I'm all alone now. So deep in my thoughts, there's gotta be somehow. Figure a way, get her to notice me. I got a funny feeling heaven might be one kiss away. It's hard to recall last time I felt this way. We all get hurt a little bit and we cause a little hurt, that's just our way. But just one kiss from an angel, the hurting is gone. Yes, I got a funny feeling heaven might be one kiss away. from my thoughts. I'm halfway across the dance floor. Way in the back, I hear my friends yelling at me, laughing. Boy, she's so out of your league. Started talking to her, those eyes met mine. Don't recall what I said, but it must have been fine. Cause she didn't laugh, and she hadn't left yet. I was stepping across the dance floor, her pretty hand in mine. It's hard to recall last time I felt this way. We all get hurt a little bit and we cause a little hurt, that's just our way. Just one kiss from an angel, the hurting is gone. Yes, I got a funny feeling heaven might be one kiss away. One kiss. Just one kiss from a sweet little angel. The whole you recall last time you felt that way. We all get hurt a little bit and we cause a little hurt, that's just our way. But just one kiss from an angel, the hurting is gone. Yes, it is. Yes, I got a funny feeling heaven might be what one kiss from an angel, and the hurting is gone, so far gone. Yes, I got this funny feeling heaven's only one kiss away. was het blokje country uit eigen land. Delta May is gereduceerd van 5 naar 3 dames, maar de zang is er niet minder om. First Song Dancer is een prachtige country song. You're secretly jealous She's a first song dancer of the Midnight horen we Joe Eli in de hoofdrol op dit album van de Flatlanders. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. just the tip of the iceberg, kid. Last place you look is where you're gonna find it. You don't even know what it is that's here. But don't feel so sad, you ain't doing so bad. Hey, you got this far without a clue. Als je op zoek bent naar wat zoete, landelijke authenticiteit... dan is deze jonge Texaanse groep Flatland Cavalry misschien precies wat je zoekt. Met Welcome to Countryland levert de band maar liefst 14 tracks... waaronder Country Is... exactly say that I'm a honky tonker, but I've been known to haunt a or two. I don't own a horse or wear a Stetson But a steel guitar paints this old heart A shade of cowboy blue Where I come from, it's a certain kind of living. It's the love you give that makes you a man. Country ain't some kind of accent. man, we Texans, we got us a fiddle in the band. Bedford. We drink a beer with salt and lime. And we serenade our senoritas. Singing Mananitas in three-quarter time. The Other Side van Dallas Burrow begeven we ons op weg naar het tweede uur. Carrying a load down a curved stretch of road Somewhere between here and God knows where When in the dead of night I saw a flash of light. A voice came and said to me, I swear. There are many who have tried to reach the other side. They saw that devil grin. Thought he was their friend. They let them in their heart They got lost in the dark Never to be seen again The bright flash of light in my sight the Voice in my ear Made it so I could not hear anything, but there are many who have tried to reach the other side. You saw that devil grin. They thought he was their friend. They let him in their heart. They got lost in the dark, never to be seen again. La da da da da da, la da da da da da, la da da da da da da.